zo lang geleden, maar het zonnerad zo stralen kon. En uit de hemel waar goden na het avondrood in de heide verzong. Waar geloftes hebben stand gehouden, zolang men zich herinneren kon. En het volk de oude nog keerde in brandneuvels tegen de hoofd. possible de bot en hout. Ik heb mijn zwaard voor een nieuwe slag. Ik klap, hef me en ik krijg het koud. Ik leef als bezeten mijn laatste dag. Het zon rood, voorspelt mijn dood. Het krijst nu moe, aan me voorbij. Ik hoor in de verte langer dan de dag die door het lot is voorbeschikt. Treur niet omdat ik ben gestorven, de plaats van Valhalla heb verworven. Werf een grafheuvel op voor mij, dan leek ik in mijn land trots en vrij. Blijf Donar en Bodan en Saxen nog trouw en alle die